de avond valt over Drenthe met het mooie ellenspel. Is het alsof de hemel in brand staat, als de zon langzaam ondergaat. Dan komt er rust over landen, tot morgens tolerant ontwaakt. Een zomeravond in het Drentse land een reiger stilletjes aan de waterkant. Een snoep die snel wist iets uit de riet. Naar een visje dat hij alleen maar ziet. Dat is een zomeravond in Drenthe. In ons eigen mooie land. Als de avond valt over Drenthe. Met het mooie Ellersveld. Is het alsof de hemel als de zon langzaam ondergaat, dan komt er rust op de landen, tot morgens Holland ontwaart. Reën drinken s'avonds aan de plas, konijntjes die nog spelen in het hoge gras. Een vos verlaat heel stilletjes het hol, een late kikker blaast zijn wangen nog eens bol. Dat is een zomeravond in Drenthe, in ons eigen mooie land. Als de avond valt over Drenthe, met het mooie ellenspel. Is het alsof de hemel in brand staat, als de zon langzaam ondergaat. Dan komt er rust op de landen tot morgens stond land ontwaard. De nevel trekt heel zachtjes over heel het land. Het is alsof iemand het landschap overman. De natuur wordt stil en staakt zijn spel. Nu wordt het nacht en dat gaat dus zo snel. Dat is een zomeravond in Drenthe, in ons eigen mooie land. Als de avond valt over Drenthe met het mooie ellenspel is het alsof de hemel in brand staat. Als de zon langzaam ondergaat, dan komt er rust op de landen. Tot morgens tolerant ontvangt. Dan komt er rust op de landen, tot morgens Holland ontwaakt. Dan komt er rust op de landen, tot morgens Holland ontwaakt.